uur. Dit van der Linde met het NOS-journaal. 50 landen hebben China opgeroepen om werk te maken van het VN-rapport over de Oeigoeren. Het rapport over ernstige mensenrechten schendingen kwam eind augustus uit. Volgens de landen, waaronder ook Nederland, moet China in ieder geval de Oeigoeren vrijlaten... die willekeurig zijn vastgezet in detentiekampen. Naar schatting zit er een miljoen moslims vast in de kampen in de provincie Xinjiang. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. De politie in Congo heeft met traangas geschoten op demonstranten in het oosten van het land. Duizenden mensen protesteerden daar tegen Rwanda. Dat land wordt ervan beticht een rebellengroep in Congo te steunen. Deze M23-rebellen vechten om grondgebied. Sinds enkele weken laait het geweld in Oost-Congo weer op. Meer dan 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Rusland laat geen vrachtschepen meer door de veiligheidscorridor in de Zwarte Zee. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de maatregel geldt... totdat er duidelijkheid komt over de aanval op Russische schepen bij Sebastopol. Moskou spreekt van een terreurdaad door Oekraïne tegen oorlogsschepen en civiele schepen. Volgens Rusland misbruikt Oekraïne de corridor voor militaire sabotage... maar daar is geen bewijs voor. De mannen die vorig jaar in Amsterdam-Noord een waardetransport overvielen... zeggen dat ze niet gericht op agenten hebben geschoten. De agenten zeiden eerder dat ze dat juist wel hadden gedaan. In Amsterdam stonden gisteren vier Belgen, drie Fransen en een Marokkaan voor de rechter. Eén Fransman werd op de vlucht gedood door een politiekogel. Meerdere verdachten zeggen dat hij bij de actie de leiding had. De rechtszaak duurt nog minstens tot eind november.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 Ik kan niet altijd komen naar je toe. Waarom begrijp jij niet waarom ik krent? Trappagaas, ik ben niet zomaar op stap. Ik zoek pap, zoek pap. Wil niet terug door hoe het wordt na. Nou, liefst wou ik jou bellen, maar zit kwap te tellen.